Davy van Eck met het NOS-journaal. De Britse brexit-minister Davis was verantwoordelijk... voor de onderhandelingen met de Europese Unie. Vrijdag meldde premier May nog dat de belangrijkste kabinetsleden het eens waren... over hoe de toekomstige handelsrelatie tussen de EU... en het Verenigd Koninkrijk eruit moet komen te zien. Maar volgens Davis leidt de aanpak van May tot een zwakke onderhandelingspositie. Premier May is het daar niet mee eens en noemt het vertrek van Davis jammer. Naast Davis zijn nog twee brexit-bewindslieden opgestapt. In Malta is een man van 19 uit Tilburg overleden na een verkeersongeluk, meldt Omroep Brabant. Het ongeluk gebeurde vrijdag in de hoofdstad Valletta, waar hij door een auto werd aangereden toen hij over de boulevard liep. Afgelopen weekend overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto zou te veel hebben gedronken en te hard hebben gereden. Een van de twee Britten die in Emsbury in aanraking zijn gekomen met het gif Novichok is overleden. Het gaat om de 44-jarige Don Sturges. Haar man ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee werden vorige week zaterdag gevonden in een huis in Emsbury. Dat is in de buurt van Salisbury, waar de Russische ex-spion Skripal werd vergiftigd. Het stel heeft vermoedelijk een weggegooid flesje aangeraakt waar het zenuwgif in zat. Bij een ongeluk met een quad is gisteravond op de A2 een man om het leven gekomen. Het gaat om een man van 31 uit Den Bosch. Een 27-jarige man uit Rosmalen die ook op de kwad zat raakte zwaar gewond. Vanwege het ongeluk was de A2 in de richting van Utrecht afgesloten. En dat leidde tot lange files. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet bekend om wat voor kwad het gaat... en of het voertuig op de snelweg mocht komen. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe. Het is tussen de 10 en 14 graden.